Zit van der Linde met het NOS-journaal. De VVD gaat niet samen regeren met de PVV. Dat heeft Mark Rutte gezegd in NOS met het oog op morgen. Hij gaf er geen specifieke reden voor. In 2017 sloot hij samenwerking met de PVV ook uit. En eerder deze week maakte Rutte al duidelijk niet te willen regeren met Forum voor Democratie. Tienduizenden migranten die hun asielaanvraag in Mexico moesten afwachten... mogen dat toch in de Verenigde Staten doen. De regering van Trump liet asielzoekers aan de grens wachten... om andere migranten af te schrikken. Zij kwamen praktisch zonder juridische bijstand in tentenkampen terecht. President Biden laat vanaf volgende week de ongeveer 25.000 mensen de grens over. Ze moeten zich laten registreren en worden getest op het coronavirus. De ex-vrouw van Dion Graus heeft de Rijksrecherche informatie gegeven... waaruit blijkt dat het PVV-kamerlid haar heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. NRC Handelsblad heeft de documenten en beeld- en geluidsopnames ingezien. Graus zegt in een reactie recht te hebben op een privéleven. In Middelburg zijn gisteravond twee mensen neergestoken. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. De politie zoekt vier verdachten. Zij zijn nog voortvluchtig. Na de steekpartij was het onrustig in de stad. De politie moest ook ingrijpen bij een vechtpartij. Zanger Justin Timberlake heeft op Instagram zijn excuses aangeboden aan Britney Spears. Aanleiding is een documentaire over de zangeres. Timberlake kreeg kritiek op de manier waarop hij sprak over zijn seksleven met haar. De zanger verontschuldigt zich ook voor een optreden met Janet Jackson in 2004... waarbij hij haar BH naar beneden trok. In Breda is gisteren een online carnavalsfeest beëindigd. In een café stond een livestream met carnavalsmuziek aan... maar binnen waren ook zeker 20 mensen. Zij hebben een boete gekregen. De uitbater krijgt een proces verbaal. En het weer nog. Het wordt een zonnige dag met temperaturen rond het vriespunt.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 Do very different things. Can not tell life from lies, got a bad sense of space. While say what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. stay alive, your body starts to shiver.